Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne zegt vandaag weer flink wat gebied terug te hebben gewonnen van de Russen. In het oosten van het land gaat het hard de afgelopen dagen. President Zelensky had het afgelopen nacht over 2000 vierkante kilometer die ze terug hebben van de Russen. Het leger zegt nu dat ze al op 3000 vierkante kilometer zitten. Dat is een gebied zo groot als Overijssel. Het Oekraïnse leger heeft veel aan de westerse wapens en tegelijkertijd trekken de Russen zich terug. Die zouden moeite hebben met hun voorraden. De eerste vluchtelingen hebben de nacht doorgebracht in het nieuwe tijdelijke asielzoekerscentrum in Zoutkamp in Groningen. Het gaat om zo'n 250 mensen. De opvang in Zoutkamp is eigenlijk een soort wachtkamer voor het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt het COA. De mensen die nu hier naartoe komen, die hebben meegekregen, u, u bent nou, de zoveelste in de rij, zeg maar, voor je afspraak in Terapel. En de doelstelling daarvan is dat het ook rust geeft. ze niet, ze hoeven niet in Terapel te blijven om te proberen zo snel mogelijk aan de beurt te zijn. Ze kunnen rustig hier nou, hun rust nemen, zou ik haast zeggen. En op het tijd dat ze aan, eh, aan de beurt zijn, zorgen wij ervoor dat ze weer in Terapel zijn. In Zoutkamp is plek voor maximaal 700 asielzoekers. De man die vanochtend dood werd gevonden op het dak van een kerk in Leeuwarden... is daar waarschijnlijk zelf opgeklommen, zegt de politie nu. De kerk staat in de steigers en zo kon hij waarschijnlijk op het dak komen. De dode is een man van 33. Hoe hij om het leven is gekomen weten we niet. En op natuurcamping De Kemphaan in Almere kon je er gisteren niet omheen. De tackle feestdag vandaag! Het was de derde landelijke tacklefeestdag. Een ware invasie van meer dan 100 van die kleine harige jachthonden. Baasjes konden kletsen over hun hond, spullen kopen op de braderie... En er was een tackle-masseur aanwezig. Wat de tackle zo speciaal maakt, daar zijn deze baasjes het over eens. Ja, omdat het zulke mooie wezens zijn. Het zijn mooi, eh, lief, aanhankelijk en toch echt af en toe kunnen ze lekker stoer zijn. Tackle is eh, vrolijk, gezellig. Het is gewoon een grote hond in een kleine verpakking. Het weer, een zonnige ochtend. Vanmiddag zijn er wolken en het kan ook wat regenen. Maar het zijn steeds korte buien. Het wordt 21 tot 23 graden.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 Whoa, uh, sweating, uh, hot up in this joint. Vocal, tank top on at this point. You with a winner, so baby, it can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know, dance in front of the mirror while you're on the phone.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 Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.